Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse president Biden wil dat de VS weer gerespecteerd wordt over de hele wereld. We moeten onze ziel herstellen, zei hij in zijn overwinningstoespraak. Amerika moet een lichtpunt zijn voor de wereld. We zullen niet alleen leiden met onze macht, maar door een voorbeeld te zijn, aldus Biden. Hij sprak ook verzoenende woorden richting de aanhangers van Trump. Hij zei dat hij hun teleurstelling begrijpt en nodigde hen uit om elkaar niet meer als vijanden te zien, maar juist samen te werken. Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten, zei Biden. President Trump heeft tijdens of na de toespraak van Biden nog niets van zich laten horen. Enkele uren daarvoor herhaalde hij op Twitter nog eens dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd. En dat hij eigenlijk ruimschoots heeft gewonnen. Met meer stemmen dan ooit voor een zittend president. Overigens meldt de tv-zender Fox News op basis van bronnen rond Trump... dat hij bereid zou zijn om uiteindelijk onder bepaalde voorwaarden zijn verlies te erkennen... maar pas als de rechtszaken die hij heeft aangekondigd in zijn nadeel uitvallen. David Guetta is door het Britse tijdschrift DJ Mag uitgeroepen tot populairste DJ ter wereld. De 53-jarige Fransman kreeg die titel ook al in 2011. De winnaar van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike, werd tweede. Gevolgd door de Nederlanders Martin Garrix en Armin van Buren op 3 en 4. ADO Den Haag heeft trainer Rankovic ontslagen na de 4-2 thuisnederlaag tegen FC Twente. Hij zat pas acht wedstrijden bij de club op de bank. Vorige week werden de assistenten van Rankovic al de laan uitgestuurd. Na zes nederlagen in acht wedstrijden staat ADO nu 16e in de eredivisie. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder. Minima tussen 3 en 6 graden. In het noordoosten net boven het vriespunt met kans op mist. Overdag is het zonnig met hier en daar sluierwolken.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 Boom, boom, akka, lekker lakka, boom, boom, boom, akka, lakka, boom. Thank you. something else, I got the feel every day. Sounds like everybody else. I ZFM. this empty road The sound of the birds flying above me It's the only thing I hear While walking down this empty road get up.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 I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. So I gotta take you from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man way, love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.